uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Piloten van Ryanair leggen vrijdag het werk neer in België, Ierland en Zweden. Alleen al in België worden bijna 14.000 passagiers getroffen door de staking. Op luchthaven Charleroi, ook bij Nederlandse reizigers erg populair, worden 82 vluchten geschrapt. De piloten van Ryanair staken voor betere arbeidsomstandigheden. De luchthaven van Frankfurt heeft een deel van het terminal afgesloten nadat iemand door de beveiliging was geglipt. De politie doorzoekt het vliegveld om de man te vinden. Zolang die niet is gevonden mogen passagiers niet aan boord gaan. Volgens Duitse media gaat het om een volwassen man en een kind. Ze liepen even voor half twaalf zonder toestemming langs de beveiliging. In Delft is vanochtend een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een koffiehuis in het noorden van de stad. Over de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van de schietpartij is niets bekendgemaakt. Een meisje van 14 jaar uit Den Haag wordt al ruim anderhalve week vermist. Ze werd op 27 juli voor het laatst gezien. Haar vader heeft vanochtend op Facebook een oproep gedaan om mee te helpen zoeken. De politie heeft op 31 juli melding gemaakt van de vermissing van het meisje. Ze zou regelmatig te vinden zijn geweest in het Zuiderpark in Den Haag. Een kinderboerderij met exotische dieren in Maastricht wordt al een paar weken belaagd. Mensen voeren de dieren bitterballen en gooien, naar het lijkt, gloortabletten in het water, zegt de eigenaar. Twee pinguïns zijn ziek geworden door het bijvoeren, eentje is inmiddels overleden. Ze hebben verbrandingsverschijnselen aan de slokdarm, luchtpijp en de longen. Het weer, veel zon met maxima tussen de 30 en 38 graden.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 I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie no, no, no, yeah, you know, no, no, no, you gotta try. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I had emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls.